Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Demonstranten bestormen een gebouw in Den Haag. Volgens de politie staat er een grote groep mensen. Het gaat vrijwel zeker om een demonstratie van Koerden. Ze staan voor een gebouw van een organisatie voor het verbod op chemische wapens. En daar staan de demonstranten niet voor niks. Het gaat daarom dat de Turkse staat chemische wapens al meerdere jaren tegen eh, Koerden gebruikt in verschillende landen. Deze internationale organisatie is, eh, doet helemaal niets en reageert absoluut niet. Turkije zou sinds april meer dan 300 keer chemische wapens hebben ingezet tegen Koerden in Noord-Irak. Er zijn ook demonstranten opgepakt in Den Haag. Basisschoolkinderen hoeven niet meer langs de GGD bij milde klachten. Bij een negatieve zelftest mogen de kids ook weer de klas in. Door de drukte in de teststraten duurt het soms wel twee dagen voor je een uitslag hebt en weer naar school kan. 18-plussers hoeven bij milde klachten ook al niet meer langs de GGD voor een test. Daar is zelf een wattenstaafje door de neus halen ook oké bij een kuchje. Slecht nieuws voor mensen in Zandvoort en Bloemendaal aan zee... die hun Unox-muts en badjas al hadden klaar liggen. De nieuwjaarsduiken daar gaan niet door. De organisaties vinden het niet verantwoord om honderden mensen naar het strand te laten komen op nieuwjaarsdag. Anderhalve meter afstand houden is dan niet te doen. De organisatie waarschuwt mensen die toch een duik in zee willen nemen... dat er geen hulpdiensten op het strand zijn. In Eindhoven staat een gloednieuwe parkeergarage. Kostte 20 miljoen euro, maar niemand zet er zijn auto neer. De garage met 600 parkeerplekken ligt naast de A67. Het is vooral heel erg leeg. Een verslaggever van Omroep Brabant ging erheen. Hij had natuurlijk graag een automobilist om een reactie gevraagd. En we hebben hier anderhalf uur gestaan, maar er is niemand gekomen. De afgelopen half jaar parkeerden er maar 25 mensen omdat de garage te ver weg ligt van het centrum van Eindhoven. Het levert de gemeente gemiddeld maar 100 euro per dag op, terwijl het jaarlijks 3 ton kost om hem open te houden. Heb ik het weer nog. Op steeds meer plekken gaat het regenen. In het oosten en in Limburg kan ook natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden. Het weekend is grijs en regenachtig. DFM verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzamer rijden op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Er staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Velzen tot aan de afrit Haarlem-Zuid...